en daar grof geld aan hebben verdiend. Getuigen zeggen dat veel mensen onderweg stierven. Anderen werden mishandeld of verkracht. In Ethiopië kreeg de man al 18 jaar cel voor mensensmokkel... waarna die werd uitgeleverd aan Nederland. Het lijkt erop dat de man ook familieleden van Eritreërs afperste... die hier in Nederland wonen. Polen zet 10.000 militairen in om belangrijke plekken in het land te beveiligen, zegt de minister van Defensie. Het gaat om kritieke infrastructuur, zoals elektriciteitscentrales of drinkwaterbedrijven. Aanleiding is de explosie afgelopen weekend op het spoor in het oosten van Polen. Ze denken dat Rusland erachter zit. Oud-informateur Hans Weijers heeft het uitgepraat met VVD-leider Dylan Jesselgus... nadat hij eerder in een uitgelekt appje die fakes van de VVD had genoemd. De twee hebben volgens Jesselgus een goed gesprek gehad in Amersfoort. Want die plaats krijgt de prijs voor meest toiletvriendelijke gemeente van Nederland. Nou, ja. yo! <laughs> Geweldig! Ja, nou, dank wel. Amersfoort krijgt die prijs omdat daar veel openbare toiletten zijn. In een ranglijst van het MDL-fonds, dat vroeger de Maaglever-Darmstichting heette, staat de stad bovenaan. En deze wethouder in Amersfoort snapt dat wel. Ik denk dat het komt omdat ons beleid is om eh, inclusief te zijn. Om te zorgen dat iedere persoon naar de wc kan als het gaat om eh, naar de stad of naar de winkelcentra. En en dat wij op dit moment bezig zijn met het uitbreiden van de openbare toegankelijke wc's in onze stad. Ze kijken in het onderzoek naar de beschikbaarheid van de openbare toiletten, de kwaliteit en de plannen van de gemeente. Qua toiletvriendelijkheid scoren maar zeven gemeenten een voldoende. Het weer, flink wat regen, vooral in Brabant en Limburg. Komende nacht alleen langs de kust wat buien en het kan op sommige plekken wat gaan vriezen. Morgen aardig wat zon, maar ook weer wat buien, soms met hagel en natte sneeuw. Het wordt een graad of vijf. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits verloopt drukker dan gebruikelijk. Er staat op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar een lange file bij Beverwijk Oost door een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier nu dicht door bergingswerkzaamheden en dat kost je bijna een uur. Je kunt omrijden via de Velsertunnel over de A22. Op de A22 van Velsen naar Beverwijk is ook een ongeluk gebeurd bij Beverwijk Oost. Daar is de linkerrijstrook dicht.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 I'm not pretending. No hope, no love, no glory. No happy ending. This is the way that we love. Like it's forever. Then live the rest of our life. But not together. in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice.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 Take it to court and go through litigations. And I respect your gangster. Treat you like a princess and put some on your neck to thank you. She's my pinch hitter. When the starting lineup ain't playing right, I come off the bench with her. It might sound like I'm gassing ya, but it takes time to get from the backseat to the passenger. We've been creeping and sneaking just to keep it from leaking. We so deep in our freaking and we don't sleep on the weekend. Wifey's a little bit uptight. Wonder why I keep coming home in the middle of the night. It'll be alright if y'all bump heads, it'll be a fight. But I said it'll be alright. Come on. I really wanna be with you. Be with you. Wanna be real with you. Real with you. I can't leave you alone. No. step out of line or get out of pocket. So I made sure canary sit out your locket to protect you. I get out and cock it, and you know the barrel of my big enough to spit out a rocket. Oh. You gon' play dumb if cops do come through. I gotta keep the top up if my drop do come through. But I know the boutiques and shops you run through. So I cop her one and cop you one too. You always get a daily page, weekly ring. Plus, you ain't too shy to do them freaky things. I ain't gotta put a band on your finger. I worry about you telling the whole world I'm your man while I'm Springer. At first, you was something I denied, something I would slide just to do something in the ride. But shorty, it's something you provide. Cause the entree ain't as good without something on the side, you know. I really wanna be with you, be, with you. be real with you. Real with you. I can't leave you alone. I might be leaving the earth soon. My girl gon' kill me if she smell a tin of your perfume. It's gon' be a clip toss if I go back with stains of your lip gloss on my throwback. She won't care if I'm a platinum rapper. If she catch me with an empty magnum wrapper, so keep it on the down low. Call the car seller. You seen what happened with Mr. Big and R. Kelly? Uh. You know I can't forget. Anytime that she is there for you, feelings I'll share with you, which makes it a little more clear for you really wanna be with you. Be with you. To be real with you. real with you. I can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go. You're the one I want in my life. In my life. already got a wife. Got Can't leave you alone. No. And I know I'm living wrong, but I can't let you go.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 Tegen een Eritreër die verdacht wordt van mensensmokkel is 20 jaar geëist. De man zou de leider zijn geweest van een bende die Eritreërs via Libië naar Europa smokkelde. Velen overleefden dat niet of werden in kampen in Libië slachtoffer van marteling en seksueel geweld. In Zeeland zijn maandagavond drones gezien in de haven van Terneuzen. Er mag alleen gevlogen worden met toestemming en die was er niet. Het ging om meerdere drones. Wie ze bestuurde is niet duidelijk. En Curaçao maakt zich op voor de huldiging van het nationale voetbalelftal... dat zich gisteren kwalificeerde voor het WK. Voetballers maken een rijtour en worden daarna in Willemstad gehuldigd. Het weer, vooral aan de kust nog buien. Temperatuur daalt naar 2 graden in het westen. In het oosten kan het min 2 worden. Morgen geregeld zon, soms ook winterse buien en een graad of 5. Dit is ZFM. Live vanuit Zandvoort. ZFM. Someone needs to rap off, in, off the top. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. love, crazy, I should have known. She must have to my senses. I offered to walk her home. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to any one of us in M. and them. Girls that wore pink, boys that wore blue, boys that always grew up better men than me and you.